zou het onderzoek van het GVB naar het gesjoemel zijn afgerond, maar het bedrijf wil Commissaris Westerhout is volgens het GVB opgestapt omdat het zuiverder is om andere antwoorden te laten geven op de negatieve berichtgeving rond het bedrijf, aangezien Westerhout al langdurig bij het GVB heeft gewerkt.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 Ruim 46% van de stemmen ging naar links. Zo'n 34% van de kiezers stemde op de rechtse UMP of een bondgenoot daarvan. Volgende week is de tweede ronde. De kans dat Hollande dan de absolute meerderheid in de assemblée krijgt is met deze uitslag flink toegenomen. Bij schietpartijen in Elst en Valkenswaard zijn vannacht vier gewonden gevallen. Er zijn geen verdachten opgepakt. Na middernacht werd er geschoten op een besloten feest in een café in Valkenswaard. Volgens de Brabantse politie kwam er een aantal mensen het café binnen, waarna er direct werd geschoten. Er werden twee mensen geraakt, één in zijn been, de ander in zijn bovenlichaam. In Elst, in Utrecht, vielen bij een schietpartij op straat ook twee gewonden. Over de aanleiding van de schietpartijen is niets bekend. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft moeite met de aanscherping van de bedenktijd voor slachtoffers die aangifte willen doen van mensenhandel. Dat zei rapporteur Detmeijer in Karo Brandpunt. Slachtoffers kunnen in de bedenktijd tot rust komen en niet worden uitgezet. Minister Leers wil de bedenktijd van drie maanden aanscherpen, zodat die niet kan worden gebruikt door mensen die lang...